Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. Minister van de Steur laat de rol onderzoeken van ex-korpschef Bouwman... bij het declaratieschandaal rond de Centrale Ondernemingsraad van de politie. Dit bevestigen bronnen na berichtgeving in NRC. Aanleiding zijn de exorbitante uitgaven waardoor de centrale OR in opspraak raakte. Onderzocht wordt of Bouwman een oogje toekneep en de OR zijn gang liet gaan in ruil voor instemming met de moeizame reorganisatie bij de politie. VVD en CDA willen de wet voor buitenlandse verkeersovertreders aanscherpen. Nu ontlopen die vaak een boete omdat hun adres niet binnen vier maanden wordt achterhaald. De partijen willen vandaag in de Tweede Kamer voorstellen om de termijn voor het vervallen van boetes op te rekken. Drugscriminelen ronselen steeds vaker asielzoekers om een hennepplantage te beginnen. Een reeks arrestaties wijst daarop, meldt de Volkskrant na eigen onderzoek. Wie betrapt wordt krijgt vaak een taakstraf de verblijfsvergunning komt meestal niet in gevaar. De ronselaars worden volgens een advocaat van een opgepakte Syriër vrijwel nooit gepakt. Oliemaatschappij Shell heeft de winst in het derde kwartaal zien stijgen tot bijna 1,4 miljard. In dezelfde periode vorig jaar was er nog een verlies van ruim 6 miljard dollar. De winst is vooral te danken aan kostenbesparingen, want Shell heeft het nog altijd moeilijk op de oliemarkt. De komende twee jaar wil Shell voor 30 miljard euro aan bedrijfsonderdelen verkopen. Bij Weerdum in Groningen zijn afgelopen nacht twee aardbevingen geweest, meldt RTV Noord. De eerste schok had een kracht van 1,9. Daarna kwam er eentje met een kracht van 2,2. Vooral die laatste beving moet volgens het KNMI goed te voelen zijn geweest. Het was de afgelopen tijd juist vrij rustig in de Groningse bodem. Het weer nog vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Later op de dag gaat het regenen. Het wordt maximaal 14 graden. Na vandaag blijft het wisselvallig met soms regen of een bui. En het wordt dan een graad of 10. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de Randstad staan nog files op de A8 Zaandam richting Amsterdam voor Oostzaan 4 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 Noord richting Almere. Tussen Amsterdam, Hemhavens en Zeeburg nog een half uur vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A15 Europoort richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Charloes en Rotterdam-IJsselmonde 4 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Er staat een auto met pech, één rijstrook is dicht. A20 ook van Holland richting Gouda tussen Knopen en Moordrecht een kwartier vertraging. En op de N214 Papendrecht richting Leerdam tussen Wijngaarden en afrit Gorkum 8 kilometer met ruim een half uur vertraging.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 Jij ja, hoort goed, 7 over 4 op 30 eh, oktober 2016. En uh, tja, het is onvoorstelbaar, maar eh, het is spannend op de velden. Want de eh, stand tussen Feyenoord en Heerenveen is 2-2. En bij FC Utrecht NEC is het 1-1. Dus het is echt eh, bloedstollend in de Kuip en in de gal gewaard. hey, we gaan eh, muziek draaien van Nederlandse bodem. Tony Scott, get into it. B-E-A-T is the rhythm that I've been made now given. Boys and girls, you get into it, get crazy. Show them how you do it. non-stop, house in the party. With the help from this, she gets started. Suddenly, no time for interruption, cause I think a like a caution. You must do this, you must do that. What is the experience when you get the feeling? The place is steaming, girls in the house, yeah, feeling. Once again in the place it's moving. the record's playing, the crowd is moving, screaming, yelling, the mission fulfilling, dance, <laughs> chilling. keep going running fast all night, you know it. All aboard, no time for hesitating. Hurry up, don't get me waiting. On the tip, the crowd is just rocking. The girls screaming, the boys are clocking. What's up, my man? What's up, ladies? Get together, drive each other crazy. Time has come to be in a smooth move. Get into it, what is it? A good move? Since you heard it, you knew it felt good. Don't deny, cause you know it's true. Yes, each and every time you keep wondering. It's been too long, where's a new one's coming? Now it's here and it's up to you to do it. Just dance, come on, get into it. Get into it. everywhere Saying that it's a perfect record, no doubt about it Not a second, is their opinion, you heard it, agree with it Move to the sound right now, coming in Body and soul involved in the process Get into it, so never stop this People clap your hands to what I'm doing People take a chance and just do it In a dance trend you're not living Taking everything what I'm giving T-O-N-Y in the place and facing You're the arena, making This with favors up to you to do it Just dance, come on, get into it plaat is dat. Rondé, Why Do You Care? En daarvoor Tony Scott met ehm, eh, Get Into It. Twee eh, pareltjes eh, van de Nederlandse bodem. Want beide komen gewoon uit Nederland. Goed, even wat sportweer. Um, Carlijn Achterreekte heeft bij de KNSB Cup op overtuigende wijze de 5 kilometer gewonnen. De rijster uit Lettelen bleef onder andere Karin Kleibeuker Nederlands kampioenen van 2015 en 2016 ruim voor. Achterreekt eh, die eh, noteerde 7 minuut 6.49 op het eh, Groningse ijs... in het sportcentrum Kardingen. Een baanrecord. Ook Antoinette de Jong was sneller dan Kleibeuker. Zij kwam tot 7.08.85 over de finish. En Kleibeuker eindigde als derde in 17.37. Ook Irene Schouten vierde in 7.13.55. En Marissa Wijfje 5 de in 7 15 32 sleept een starterwijs binnen voor de Wereldbeker in Heerenveen. En die is op 9, 10 en 11 december. De 5 kilometer bij de vrouwen wordt net als de 10 kilometer bij de mannen alleen van reden bij de vierde wereldbeker. En dat is op 11 eh, december dus in de nieuwe, vernieuwde Tialf. Dominika Sibulkova, die heeft verrassend de WTA e Finals gewonnen. De Slovaakse die in de groepsfase maar één partij won... klopte de mondiale nummer 1 eh, Angelique eh, Kerber in de finale met 6-3 en 6-4. De 70-jarige Sibuklova die eh, had de eerste vier duels met Kerber gewonnen... maar verloor vervolgens vijf keer op rij van de Duitse. Onder meer deze week, eerder deze week in de poolfase 7-6 en 2-6 en 6-3. En ditmaal opende de Slovaakse furieus. Met scherpe hokken, hoog tempo en goed voetenwerk heerste in de eerste set. Kerber beet daarna meer van zich af... en de boeiende strijd met veel lange slagenwisselingen ging meer eh, dan gelijk op. Sibuklova, debutante bij de finals, brak de Duits op 3-3... en gaf die break in de zinderende slotfase niet meer weg. De Slovaakse benutte op 5-4 haar vierde wedstrijdpunt... en dat deed zij met een zeer fortuinlijke netbal. Op eh, drie eerdere matchpoints had ze haar zenuwen niet onder controle... maar bij de vierde poging kreeg ze hulp van het net. De bal rolde naar de kant van Kerber. Voor de eh, Slovaakse vanaf maandag de nieuwe nummer 5 van de wereld... is het na Katowice, Eastbourne en Linz... haar vierde toernooizegen van 2016. Dan eh, Nederlands succes, want judoka uh, Guusje Steenhuis heeft goud veroverd bij het Grand Slam toernooi van Abu Dhabi. De 24-jarige Steenhuis die de Olympische Spelen miste... omdat de judobond de voorkeur gaf aan Marinde Verkerk... was in die finale met Juko te sterk voor de Duitse Anna Maria Wagner. De judoka uit Graven, eerder dit jaar nog tweede... bij de Europese kampioenschappen in Kazan... hoefde in de klasse tot 78 kilo slechts twee partijen te winnen... om de eindstrijd te bereiken. Ze klopte Brigitte Roze uit de Seychelles met Ippon... en won op straffen van de Françoise Hawa Sama Kamara. In de finale leverde een overname haar na twee minuten een Juco op... en die voorsprong verdedigde ze met verven. Zaterdag had Jules Fransen in de klasse tot 63 kilo goud gewonnen. Ze rekenen in de finale dankzij een houtgreep af met Catherine Unterwarzagger uit Oostenrijk gaan we nog even kijken naar hockey. Want de topper in de hoofdklasse voor de vrouwen is geëindigd in een remise. Amsterdam en Den Bosch kwamen in het Wagenerstadion niet tot scoren. Het bleef 0-0. De stichtste boekte na twee nederlagen een belangrijke zegen op Kampong. Daar werd het 3-0. Door de remise in het Amsterdamse Bos bleef, eh, eh blijft landskampioen Den Bosch koploper... met een voorsprong van een punt op Amsterdam. De hockeysters van Stichtse waren drie weken geleden nog koploper in de hoofdklasse. Door een nitte nederlaag in de toppers tegen Den Bosch en Amsterdam... was de ploeg afgezakt naar de derde plaats... met slechts vier punten voorsprong op nummer 5, Kampong. In Beeldhoven slaagde Kampong er niet in in de druk om de Stichtse echt op te voeren. Na vier minuten opende Roos de score uit de strafcorner... en dankzij een benutte strafbal van Kaya van Maasakker... zat de ploeg van coach Tina Bachman na 10 minuten al op rozen. Van Maasakker opnieuw een strafbal. En Claire Verhagen scoorde in de tweede helft voor de 4-0 engstand. Ook in Laren eh, zal de zegen van de Stichtse met gejuich worden begroet. Want daardoor bleef de verrassende nederlaag tegen HDM voorlopig zonder gevolgen. Het verschil met Kampong in de strijd om de vierde plaats... de laatste die recht heeft op het deelname in de play-offs... blijft drie punten. Zo voor even de sport. We gaan verder met muziek wederom weer van eigen bodem. Hier is Mikke de Alon van Powerplay. Comes a time in your life When you have to fight yourself free Sail away across the sea Without sensation. You're my invitation. Blazers, al een tijdje meer gehoord met eh, Happiness. En daarvoor Powerplay, Make It Alone. Ook eh, van eh, Nederlandse bodem. Een beetje het Nederlandse bodem kwartiertje bij CFM was dat. Goed, we kijken even naar de standen. het is volgens mij afgelopen. Klaar in Utrecht 1-1 tussen FC Utrecht en NEC. En ook Feyenoord speelt gelijk tegen het sportclub Heerenveen. Daar werd het 2-2. you Ga maar rustig op je rug liggen. Er is niks aan de hand. Probeer rustig aan ah, te Ja, ja, laat maar stromen. En nu? deze plaat realiseert ik eh, me gewoon weer dat ik oud ben. De Superman Lovers van 2001 was een uh, goede hit, was dat. Starlight en daarvoor de Human League met Don't You Want Me. Ah, de dames, dat doen we nog een keertje, hè? Even, ja. Weerbericht van uh, niemand minder dan Rico Schreuder, onze weergoeroe in deze regio. Het was vandaag best wel lekker met een graadje of 14 vanavond... en de komende nachten is het bewolkt met kans op nevel en mist. Het blijft eh, wel droog en waait een zwakke zuidoostenwind. De temperatuur daalt naar een graad of 9. Morgen is het aanvankelijk grijs en bewolkt. Maar gaandeweg de dag komt ook de zon tevoorschijn. Het blijft droog, er waait een zwakke zuidoostenwind. De temperatuur stijgt naar 14 à 15 graden. Dinsdag dan overheerst de bewolking, maar het blijft overdag nog wel eh, droog. De zwakke tot matige wind gaat in de loop van de dag om van zuid naar noord. De temperatuur stijgt dan nog wel naar een graadje of 14. Woensdag gaat het weerbeeld veranderen. De stroming komt uit het noorden, de wind neemt duidelijk in kracht toe... en er komen buien. De temperatuur is 11 à 12 graden, ook al lager. En eh, ja, de dagen die worden gewoon korter. Dus eh, het wordt al kouder, ja. Good evening. This is the intergalactic operator. Can I help you? Yes. trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247. Very well. Hold on, please. Yes, sir. Thank you, operator. Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? Band met Clouds Across the Moon. Daarachter Katy Perry met Roar. Het is 18 minuten voor 5. Dit is IFM Zandvoort en we gaan even Guilty Pleasure doen met Abel.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 Het is stil achter de ruiten, wie kan mij zien? Iedereen kent eh, Duel Eye to Eye, maar dit is al fantastisch. Propaganda, P-Machinery. Ik heb er heel veel moeite moeten doen om eh, deze, dit album te hebben. Want eh, het is echt import uit Japan, noemen we dat maar. Van de album A Secret Wish. Dat heb ik echt gewoon apart besteld en op de bos gekregen. Propaganda, wat fantastisch. Abel daarvoor onderweg. We zijn onderweg naar het nieuws van 5 uur en dan non-stop muziek. Maar eerst muziek van You Will Lewis en de News.